Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Op de EU is het gisteren tot een aanvaring gekomen tussen president Sarkozy en de Britse premier Cameron. De Franse president vindt dat de Britten, die niet tot de eurozone behoren, zich te veel bemoeien met het overleggen over de euro. Hij vindt ook dat de extra top op woensdag alleen moet gaan tussen de 17 eurolanden. Maar Cameron staat erop dat alle Europese leiders meedoen. Sarkozy zou hebben gezegd dat hij er niet goed van wordt dat Cameron de eurolanden aldoor bekritiseert en zegt wat ze moeten doen. Gisteravond kwamen de leiders van de eurolanden bijeen nadat de andere leiders naar huis waren gegaan. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy zeiden na afloop dat er pas op de extra top komende woensdag knopen worden doorgehakt. De Amsterdamse politie heeft vijf mensen aangehouden bij de rellen na een betoging van Turken. De rellen braken uit nadat enkele honderden Turken een demonstratie tegen de militante Koerdische beweging PKK hadden gehouden op het Museumplein. Een groep van 80 betogers liep naar een Koerdisch cultureel centrum in Amsterdam-West en raakte daar slaags met de aanwezigen. Ook werden enkele ruiten vernield. De betoging van de Turken op het Museumplein verliep volgens de politie rustig. De betogers waren boos over de aanslagen in Turkije door Koerdische strijders... Daarbij kwamen afgelopen week 24 Turkse militairen om het leven. De president van Argentinië is herkozen. De centrumlinkse Cristina Fernández de Kirchner kreeg 53% van de stemmen en dus is er geen tweede ronde nodig. De 58-jarige president is vooral populair door de economische groei in Argentinië. Ze is de eerste vrouwelijke president in Latijns-Amerika die is herkozen.